uur. Marielle Hageman met het NOS Journaal. Bij de rampplek van vlucht MH17 in Oost-Oekraïne is vanmiddag hevig gevochten. Nieuwsuurverslaggever Rudy Bauma zegt dat het regeringsleger en pro-Russische separatisten elkaar bestookten met onder meer mortiergranaten. Bauma bezocht vandaag de rampplek en kwam midden in de vuurlinie te liggen. Hij werd met zijn team uiteindelijk door Oekraïense militairen in veiligheid gebracht. Volgens de militairen zijn er vandaag, voor het eerst sinds het staakt het vuren, weer gevechten in het gebied. Het aantal schotten dat bij het Verenigd Koninkrijk wil blijven horen lijkt toe te nemen. Een meerderheid van 54% is tegen de afscheiding, blijkt uit de laatste opiniepeiling. Een week geleden nog leek het onafhankelijkheidskamp aan de winnende hand. Schotland beslist over vijf dagen via een referendum of het uit het Verenigd Koninkrijk treedt of er deel van blijft uitmaken. In de Schotse hoofdstad Edinburgh hebben vandaag 12.000 demonstranten betoogd voor het behoud van de eenheid. Regeringspartij VVD en oppositiepartij D66 zijn tegen het kabinetsplan om au pairs minder te laten werken en verplicht een taalkursus Nederlands te laten volgen. Ook het CDA is zeer kritisch. Au pairs mogen volgens het plan vanaf juli komend jaar nog maar 20 uur per week werken, maximaal 4 uur per dag. Nu is dat 30 uur per week, maar in de praktijk blijkt dat er overuren worden gemaakt. Het Nederlandse Davis Cup team staat op 2-1 achterstand tegen Kroatië. Tennissers Robin Haase en Jean-Julien Royer verloren hun dubbel in de Ziggo Dome in Amsterdam. Ze werden in vier sets verslagen door US Open winnaar Marin Cilic en Marin Draganja. Het weer geregeld zon. Vanavond neemt de wind in kracht af. Vannacht veel kans op nevel. De temperatuur daalt tot 13 graden. Morgen overdag wolkenvelden en in het noorden en oosten kans op regen. Het wordt een graad of 20.